4 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Polen kiest vandaag een nieuwe president. De strijd gaat tussen de pro-Europese kandidaat Komorowski en de conservatieve nationalist Kaczynski. Ook Polen in Nederland kunnen naar de stembus. Vanaf 6 uur zijn er in Den Haag, Amsterdam en het Limburgse Brunsum stemlokalen geopend. De eerste ronde leverde geen winnaar op, omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen kreeg. Komorowski haalde 41% van de stemmen en Kaczynski 37%. Jaroslav Kaczynski is de tweelingbroer van Lech Kaczynski, de president die samen met zijn vrouw en tientallen Poolse hoogwaardigheidsbekleders omkwam bij een vliegtuigongeluk. In de peilingen is de laatste dagen sprake van een nek aan -nek race tussen de twee kandidaten. President Obama trekt 2 miljard dollar uit voor nieuwe zonne-energiecentrales. Het extra geld gaat naar twee bedrijven die nu al op verschillende plaatsen in Amerika met zonnepanelen stroom opwekken. Een van de bedrijven wil in de staat Arizona de grootste zonne-energiecentrale ter wereld bouwen. Die moet 70.000 huizen van stroom gaan voorzien. De Amerikaanse president zegt dat de investering duizenden banen oplevert. En daarmee lost hij de verkiezingsbelofte in om werkgelegenheid te creëren in de duurzame energiesector. De Britse regering wil dat een groot aantal ministeries zich voorbereidt op een bezuiniging van maar liefst 40 procent. Vorige maand kregen ze al de opdracht om bezuinigingsplannen van 25 procent uit te werken. De nieuwe regering van conservatieven en liberaal-democraten wil 6 miljard pond besparen... bovenop de bezuinigingen die de vorige regering al had aangekondigd. Alleen de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Defensie hoeven minder te besparen, ongeveer 20 procent. De regering Cameron wil door ingrijpende bezuinigingen voorkomen dat Groot-Brittannië in dezelfde situatie belandt als bijvoorbeeld Griekenland.